Dat zegt de gedeputeerde van Flevoland, Michiel Rijsburman, die vandaag sprak met EU-onderhandelaar Michel Barnier. Bij een no-deal-brexit vertrekt het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder afspraken over de toekomstige relaties. Volgens Reisbaman verdwijnt op Urk alleen al 20% van de werkgelegenheid... als er geen afspraken worden gemaakt. De Duitse regering heeft een wet voorbereid die het makkelijker maakt voor migranten van buiten de EU om in het land te blijven. Dat is nodig omdat er een groot tekort aan arbeidskrachten is, vooral ingenieurs, verpleegkundigen en loodgieters. In de nieuwe wet krijgen migranten van binnen de EU geen voorrang meer. Ook mogen asielzoekers die kunnen werken en Duits spreken zeker zes maanden blijven. Voor het eerst is iemand veroordeeld voor intimideren van vrouwen op straat. Een man van 36 uit Rotterdam viel afgelopen zomer vrouwen lastig... door naast ze te gaan zitten, ze aan te spreken en kus- en handgebaren te maken. Hij zei dat het als compliment was bedoeld... en dat hij niet wist dat het strafbaar was. De rechter veroordeelde hem tot twee voorwaardelijke boetes van 100 euro. Ook in Amsterdam is sissen, uitschelden en naroepen strafbaar... maar daar heeft nog niemand een boete gekregen. Defensie gaat berichten over misdragingen van Nederlandse militairen in Tjaat onderzoeken. Staatssecretaris Visser antwoordt dat op vragen uit de Tweede Kamer. Onlangs meldde het Dagblad van het Noorden dat een voormalig fotograaf van Defensie videobeelden van misdragingen had gemaakt. Daarop zou te zien zijn dat een militair een granaat in zijn zitvlak probeerde te stoppen, daarbij aangemoedigd door collega's. De fotograaf is inmiddels ontslagen. Het weer, het is bewolkt, aan de kust kan het regenen, het is ongeveer 8 graden.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 Bij knopen de Nieuwe Meer 5 minuten vertraging. De andere kant op tussen knopen de Nieuwe Meer en knopen Hoefdorp 2 kilometer. Dat komt door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn er dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Hoefdorp en het de Rottepolderplein 20 minuten vertraging.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 Met men nu. ZFM in de avond. something does not sound quite right. After entering some Sound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit. something does not sound quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. like to know if something does not sound quite right. After entering Sam Sound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit. To guarantee safety to your perfect celebrations.